en vindt daarom dat een nieuwe premier de onderhandelingen over een vertrek moet leiden. Hij stapt over drie maanden op. Premier Rutte vindt het belangrijk om rustig en stap voor stap... een stabiele oplossing te zoeken voor het Britse vertrek. In het Europees parlement lopen de reacties uiteen van een gitzwarte tot een fantastische dag voor Europa. Minister en Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem vindt dat Groot-Brittannië met een brexit heeft gekozen voor instabiliteit. Over de daling van de beurskoersen zegt hij erop te vertrouwen dat ook op de beurzen besef zal doordringen dat we er economisch beter voor staan dan vorig jaar. De Europese beurzen staan allemaal in het rood. Britse pond bereikte vannacht de laagste koers in 31 jaar. Ook de euro is in waarde gedaald. Nederlandse ondernemers zijn geschokt over de uitkomst van het referendum. Voor veel bedrijven is Groot-Brittannië het tweede exportland. Bloemenexporteurs zijn bijvoorbeeld bang dat ze straks langer moeten wachten bij de Britse grens. ABN AMRO en ING verwachten geen problemen omdat ze een relatief kleine aanwezigheid hebben in Groot-Brittannië. De schade door het noodweer in Limburg en Brabant loopt in de miljoenen, verwacht het Verbond van Verzekeraars. Gisteren vielen flinke hagelstenen, soms ter grootte van tennisballen in Oost-Brabant en Noord-Limburg. Het verbond verwacht veel schademeldingen aan auto's, maar ook aan daken en zonnepanelen. Het aantal Nederlanders dat positief wordt getest op een seksueel overdraagbare aandoening is toegenomen. Bij de Centra voor Seksuele Gezondheid steeg het aantal SOA-gevallen vorig jaar met 17% ten opzichte van 2014. De meesten hebben chlamydia of gonoreu. Het weer eerst overwegend bewolkt en vooral langs de oostgrens nog een paar buien met onweer.